uur. Peters met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft gisteravond na de nederlaag van Feyenoord... in de finale van de Conference League 72 mensen opgepakt. Er worden nog meer arrestaties verwacht. De politie zette onder meer vier waterkanonnen in om mensen te verdrijven. En ook werd de politie te paard ingezet en werden er charges uitgevoerd. Op verschillende plekken in de stad werd met fakkels gegooid. Twee agenten raakten licht gewond door een gegooid glas en een steen. Ze zijn door ambulancepersoneel behandeld, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Feyenoord verloor in Tirana de finale van AS Roma met 1-0. Bij een brand in een ziekenhuis in Senegal zijn elf baby's om het leven gekomen. Volgens een lokale functionaris was er sprake van kortsluiting. Drie andere baby's zijn gered. De brand in het ziekenhuis was in een stad op zo'n 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Dakar. In ziekenhuizen in Senegal gebeuren vaker incidenten. Eind april brak brand uit in een ziekenhuis in het noorden van het land door kortsluiting in de airco. Daar kwamen toen vier baby's om het leven. Na een reis van zes dagen naar het ruimtestation ISS... is een onbemand ruimteschip van Boeing teruggekeerd op aarde. De CST-100 Starliner landde veilig in de Amerikaanse staat New Mexico. Het is de bedoeling dat Boeing met het ruimteschip astronauten... naar het internationaal ruimtestation ISS gaat brengen. Naar verwachting wordt de eerste reis met mensen aan boord eind dit jaar uitgevoerd. De succesvolle missie is nu een opsteker voor Boeing... dat al zo'n 600 miljoen dollar kwijt was vanwege eerdere problemen met het ruimtevaartuig. Twitter betaalt een schikking van 150 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten in een privacyzaak. Het bedrijf zei jarenlang tegen gebruikers dat hun nummers en e-mailadres werden gebruikt voor de veiligheid van het account. Maar het sociale mediaplatform vertelde er niet bij dat die informatie ook werd doorgespeeld aan adverteerders.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 Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. You're gonna love to see LA. I really want to come pick you You'll be my American boy, American boy. to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood.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 You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. Baby, oh, come to me like you used to, down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done.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 Russische troepen hebben meer dan 40 plaatsen in de Oost-Oekraïnse Donbass-regio beschoten. Dat zegt het Oekraïense leger. Bij een brand in een ziekenhuis in Senegal zijn 11 baby's om het leven gekomen. Volgens een lokale functionaris was er sprake van kortsluiting. De politie in Rotterdam heeft gisteravond na de nederlaag van Feyenoord... in de finale van de Conference League 72 mensen opgepakt. Feyenoord verloor de wedstrijd tegen AS Roma met 1-0. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij maxima van 17 tot lokaal 21 graden.